Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de instorting van een flatgebouw in het Russische Belgorod is opgelopen tot 13. Zeker 20 anderen raakten gewond. Volgens Rusland is het gebouw ingestort door een Oekraïense raketaanval. Het ministerie van Defensie meldt dat het luchtafweergeschut Oekraïense raketten heeft neergehaald. De brokstukken daarvan zouden flat hebben geraakt, waardoor het gebouw deels instortte. Belgorod ligt vlak over de grens met de Oekraïnse regio Kharkiv... die de laatste dagen onder zwaar Russisch vuur ligt. De politie heeft twee mannen van 20 en 21 jaar uit Schiedam aangehouden. Ze zouden gistermiddag hebben geschoten in een volle metro bij Hoek van Holland. Kort daarvoor was er een vechtpartij waarbij twee mensen gewond raakten. Een van de verdachten had een vuurwapen bij zich. Studenten uit China en Hongkong die in het buitenland studeren... worden door de Chinese overheid geïntimideerd, lastiggevallen en in de gaten gehouden. De Chinese autoriteiten proberen te voorkomen dat deze studenten zich bezighouden met gevoelige of politieke onderwerpen. Dat blijkt uit een rapport van Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie sprak met 32 studenten uit acht landen, waaronder ook Nederland. Een deel zegt dat hun familie in China door de politie is bedreigd vanwege hun activisme in het buitenland. De Universiteit van Amsterdam gaat vandaag weer open. Vanwege de studentenprotesten van afgelopen week tegen de oorlog in Gaza... waren alle gebouwen vier dagen lang dicht. De universiteit schrijft op de website dat ze hopen dat de gebouwen open kunnen blijven. Het bestuur wil de komende weken in gesprek met verschillende groepen binnen de UvA. Volgens de universiteit zijn demonstraties toegestaan... maar dan wel zonder gezichtsbedekking, blokkades, overnachtingen of intimidatie. Het weer, de dag begint droog met geregeld zon. Later meer bewolking en regen en lokaal is er ook kans op hagel en onweer. En het wordt 21 tot 26 graden.